Gemeenten lopen een half miljard euro mis door het wegvallen van toeristenbelasting en parkeergeld. Verder zijn ze meer geld aan extra handhaving van de coronaregels kwijt en bijstandsuitkeringen. De Nederlandse Marion Koopmans, hoofd van de afdeling virologie bij het Erasmus MC... gaat een Europees project coördineren om nieuwe infectieziekten in een veel vroeger stadium op te sporen. De bedoeling is dat er dan sneller op zo'n ziekte kan worden gereageerd. Het wordt een gezamenlijk project van wetenschappelijke instituten uit 12 Europese landen. De plannen daarvoor bestonden al. De Europese Commissie verleent 15 miljoen euro subsidie. Ook burgers kunnen informatie aanleveren om infectieziekten op te sporen. Bijvoorbeeld over muggen die ziekten verspreiden. De boerenactiegroep Farmers Defence Force heeft voor woensdag 22 juli een landelijke actiedag aangekondigd. Het is niet duidelijk wat er dan gaat gebeuren. Het is dus ook niet bekend of de actievoerders wegen of bedrijven gaan blokkeren. Ze roepen mensen op die dag thuis te werken. Dan zeggen ze kunnen we de stikstofuitstoot reduceren. De boeren protesteren tegen een maatregel van minister Schouten. Die wil dat de hoeveelheid eiwit in veevoer tijdelijk wordt verlaagd... om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. Dan is weer nog. Vanavond droog, maar vannacht van het westen uit regen. Morgen lange tijd regenachtig.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 En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit Oh, inside you, you always try but you can't tell how hard till you try. Some like it hot, so let's turn up the heat till we fry.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 Still laying in your bed, saying, ooh, ooh, ooh, ooh. get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it.